Gestart. Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Dit jaar zijn zo'n 2200 mensen naar de rechter gestapt... omdat ze het niet eens waren met de zorg die ze van hun gemeente kregen. Dat is een verdubbeling vergeleken met 2014. Meestal gaan de zaken over huishoudelijke hulp... die mensen via de wet maatschappelijke ondersteuning krijgen. Belangenvereniging Iedereen zegt dat in de meeste gevallen... de cliënt de rechtszaak wint... Vaak moeten er een paar zaken tegen een gemeente worden aangespannen voordat het beleid wordt aangepast. Volgens iedereen worden cliënten door gemeenten onder druk gezet om niet naar de rechter te stappen. In Nederland is nog voor 9,5 miljoen euro aan cadeaubonnen van VND in omloop. De bonnen zijn ook als kerstcadeau gegeven. Ze kunnen niet worden ingeleverd omdat de warenhuisketen uitstel van betaling heeft gekregen. De Amerikaanse eigenaar Sun Capital heeft nog geen toestemming gegeven om de bonnen aan te nemen. De Brusselse politie heeft opnieuw een verdachte opgepakt voor de terreuraanslagen in Parijs van 13 november. Het totale aantal arrestaties in België komt daarmee op negen. De man, Abdullah C., is een Belg van 30 jaar. Hij werd deze week gearresteerd, maar de politie hield dat stil om mogelijke medeplichtigen niet te alarmeren. De man wordt vandaag voorgeleid. Welke rol hij rond de aanslagen heeft gespeeld is nog niet bekend. Irene Wust heeft toch nog een hoofdsponsor gevonden voor haar schaatsploeg. Het bedrijf JustLease.nl heeft zich tot het einde van het seizoen aan de ploeg verbonden. Wust vertrok in februari van dit jaar bij Team Continu. In april maakte ze bekend dat ze een eigen ploeg wilde starten... maar het duurde dus nog maanden om een hoofdsponsor te vinden. Bij de ploeg rijden ook Koen Verwij en Antoinette de Jong. Het weer, de bewolking neemt toe en later vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Het gaat ook stevig waaien en het wordt een graad of 12.